Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? de Daverende Donderdag op Radio 501. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende Donderdag. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus, you're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with the greasy black peel. You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. I know the Grinch is told Christmas cause his heart was two sizes too small. I know the Grinch is told Christmas cause his You nauseate me, Mr. Grinch, with a nauseous super nos. You're a crooked, jerky jockey, and you drive a crooked horse, Mr. Grinch. Your soul is an appalling dump heap, overflowing with the most disgraceful assortment of rubbish imaginable. Mangled up, entangled up, now. Mr. Grinch. You're a nasty, wasty skunk. Your heart is full of unwashed socks, your soul is full of gunk, Mr. Grinch. The three words that best describe you are as follows, and I quote Stink, stank, stomp. his cause it's Radio Dreadlock met Barry. Ja, je denkt, eh, het is een beetje stil. Maar ah, het begint gewoon heel rustig, het nummer. Welkom weer bij de nieuwe aflevering van de Dreadlock Show. Week 10 dat betekent ook de tiende aflevering van 2013. Mijn naam is Barai of gewoon Barry, wat je wil. Alles kan op die ballbox neergezet worden de aankomende twee uur. Wat maar betrekking heeft tot de reggae. Mocht jij gewoon een leuk nummertje hebben die jij naar reggae ook wel eens een keer wil horen. Stuur het door naar studio.radio501.nl of zet het op die chatbox. Dit is Bill Laswell. Daarom zei ik, hij begint rustig en dat ga ik ook doen. Twee nummers van hem One Love en Then Belly Full, but still we're hungry. Ja, misschien ben jou ook 6 uur bord op schoot. dit is de Dreadlock Show op 501. daar schrikt de, redactie dan ook altijd van. Eh, inderdaad, Dub. Bill Laswell. Hij de, ja, wat, hoe heette het ook alweer? The Dreams of Freedom. The Ambient Translations of Bob Marley. En eh, ja, dat is gewoon heel zachtjes. Dus nou oké, we gaan gewoon verder met het volgende nummer dan. Had ik gehoopt. Ja, nee, dat gaat gewoon lukken. Works to the dub. in de. Ja, wat is het? De vocal versie. Eh, maar dit is gewoon de dub version. Overproof Sound System. een minuut lang nog te gaan. En dan heb je gewoon zeven minuten. Nee, Oké, sorry. vijf minuten daarna kunnen luisteren. AXL Original in the house. Goed, nog eentje dan eh, van. Eh, Nee, we gaan even wat anders doen. Uh, Maccabi. Warrior style. Cosmo in the house. Kunta Ginte. Terwijl het er erg druk is in de binnenstad van de hoofdstad van West-Friesland. Ja, het is mooi weer hè. En misschien is het loon ook wel gestoord wat jij veel. En het is ook licht. En dat scheelt de helft. Eh, iedereen weer gezellig eh, Zeker uh, eergisteren allemaal de terrasjes vol. Nou, daar hoort eigenlijk ook gewoon deze muziek bij. your style, you come fi break down the barrier. Them your style, you make no wicked can't tarry ya. Them your style, you man, them powerful and tolerant. Them your style, them are the real vibes carrier. Operator, bring some more bass over your saucer. You can't take Certain forces it a bring When you sing from them rhythm No foolishness you can't sing People moving, people grooving People stretching every limb Some are stepping, some are skanking Chuck it better than the gym Giving eyes is unto him The ever faithful and living Every sound of the drum you hear It is an African thing Fighting against the system Not gonna stop until we win If you are warrior then step right in God is a warrior your style, you make you dance like a warrior. Jump and prance like a warrior. Come and make we move. Jamal weet het eh, over te slaan af en toe. Jaman, Levy. I'm levi. Nou, zover was wel duidelijk eh, vanuit deze song. Een paar minuten voor half zeven alweer. Dus we zijn alweer een kwart onderweg in deze Dreadlock Show. Ehm, wat heb ik nog? Ja, de redactie kwam weer met een eh, eentje uit Groningen. The Rising Sun, You and I. Ja, Bedankt in ieder geval voor de mededeling, maar die heb ik toch ook inderdaad vorige week eh, gedraaid. Goed op special request van niemand minder dan Rob de Greeuw aangenaam, want die eh, heeft hem aan mij doorgestuurd. Zal ik hem nog een keer draaien? Ja, de jongens verdienen natuurlijk eh, airtime, of gewoon in het Nederlands luchttijd. Weet je, dat doe je ook op je skateboard en dat soort dingen. Goed, straks opmerkelijk nieuws. wat hebben we nog meer? Ja, nog eentje van Bill Laswell. Dembelly Fool. Lekkere rustige dub hoop niet dat de redactie dan weer uit zijn stoel eh, schiet om te horen van... joh, wat is het zacht. Nee, heerlijke dub. En eh, ja, wat hebben we nog meer? Eentje ook eh, uitgekozen door de redactie Jazz Save the World. En dat is Soul X-Ray. Die komt daarna, dus zet hem dan weer ietsje zachter. En dan is het alweer <laughs> bijna 7 uur. Zo snel kan het gaan met die extended versions. Allemaal 6 minuten. Heerlijke reggae. Light him if you got him. Mijn naam is nog steeds Rastabarai, oftewel Barry. Je luistert naar de Dreadlock Show 501, De beste reggae. Op donderdag tussen 6 en 8. Zo simpel is het. Radio 501. Pop the power. the light and light up the room. Feel the vibe in love, it flowing through your vein. Ja, dan belly full, but we're hungry. Ik weet het niet, misschien is het bord op schoot ondertussen wel leeg. En heb je tijd voor opmerkelijk nieuws. Althans, ik wel, kwart voor zeven. Betekent eh, waarschijnlijk bij jou ook wel. Je weet het niet, hè? het is internetradio, dus ja, eh, je overal kan je luisteren. zeker in de hoofdstad van West-Friesland eh, zijn we actief. Goed, opmerkelijk nieuws terwijl ik dan nog wel even een eh, nummertje ga instarten die mij ondersteunt tijdens dit uh, intermezzo, zal maar zeggen. Goed, waar gaan we beginnen? Mm, ja, nou laten we gewoon met de wijn beginnen. Weet je, dan, uh, dat verzacht de pijn voor de rest van de artikelen. Want in Zweden is er een witte wijn op de markt gekomen. En die is meteen ook weer door de Franse, eh, nee, van de Franse fabrikant. Is het uit de schapen gehaald. Eh, daar staat een eh, afbeelding op. Ja, Flying Solo. En met de afbeelding verwijst de wijnmaker naar een verkeerssituatie. dat is verboden. like I'm gonna fly when I'm drunk. Maar goed, weet je, het was een eenmotorig vliegtuigje uit de jaren 30. En blijkbaar mag dat niet. Het is een verkeersdeelname. Hm. Ja. Nou goed. Flying Solo Grenache, Blanc Voyanier. Die kun je nog wel kopen, alleen dan zonder het etiket. Het eh, klinkt mij als een uh, Chateau Migraine. Maar goed, eh, dat is terzijde. Wat hebben we nog meer? Andere dan een Brit is veroordeeld, want die had honger na het drinken van zo'n Flying Solo wijntje. En 21 jaar aangehouden in York hij had gewoon, hij had gewoon trek. Zeker, ik kan me voorstellen. Maar hij had een eh, Syrische dwerghamster als eh, flatgenoot. komt thuis eh, na een avondje stappen. ja, god, niks in de koelkast, niks in de, in, de, in de keukenkastjes. Weet je wel, frituurpan staat nog wel klaar op de aanrecht. Die al drie weken gebruikt is met hetzelfde frituurvet. Maar goed, dat maakt niet uit. Hij had zoiets van, joh. En hij gaat dat beestje frituren. Maar dat is op wel op een hele sadistische wijze gebeurd natuurlijk. En dat gaat hem ook een taakstraf opleveren. En natuurlijk ook een deel van de proceskosten. En hij mag acht jaar geen huisdieren meer houden. Nou, moet ik daar als kanttekening bij zeggen dat ik een dwerghamster niet een echt huisdier vind. Maar meer mooi om gewoon mooie pantoffeltjes van te breien. Maar goed, hè. Wat hebben we nog meer? ja, het blijft opmerkelijk nieuws. Want eh, in Amerika zijn ze ook heel vindingrijk. Wat betreft eh, niet de frituurpan, maar iets anders. Een andere pan en vrouwelijk eh, geslachtsdeel. Daar hadden ze toch bij het fouilleren in Oklahoma een hele opmerkelijke fonds gedaan. Want daar lag in deze ja, Poenani een doorgeladen revolver. Lag ja, ik, weet niet hoe je dat moet uitleggen. Er stond een eh, opsporingsbevel uit. En met een drugshond zijn ze haar op het spoor gekomen. En tijdens het fouilleren kwamen ze toch wel een, eh, iets eh, anders tegen dan dat daar hoort te zitten. Het handvat stak een beetje uit, zullen we maar zeggen. Ik vind het een hele aparte manier van fouilleren. Want, maar nou ja, goed. Weet je... Only in America. We gaan gewoon door. Een andere dronken vrouw dan, die dan dacht van joh, weet je, we gaan eh, lekker op het vliegtuig. En, eh, of nee, ze ging achter het stuur en ze ramde met haar auto een woonwagen. Vervolgens wilde ze vluchten en een met accu aangedreven speelgoedauto van haar dochter. Van de getuigen. Dus het is. Eh, stel je voor, Jij rijdt Katlam van die eh, Flying Solo wijn uit Zweden over de weg. Eh, met een doorgeladen revolver in je vagina. Tegen een eh, woonwagen aan. Ziet daar een speelgoedauto staan van een klein kind. Jij stapt in en let's go! Helaas, ze is aangehouden en in de blaastest bleek dat zij meer dan 2,19 promilage in haar bloed had. En natuurlijk een doorgeladen revolver. Maar goed, <laughs> eh, oké. Okay. Nou, laatste dan. Een t-shirt wat niet mag, althans wat, waar ze mee bezig zijn. Het eh, is een eh, webshop uit Roosendaal die veel kritiek heeft gekregen. Je kent het wel, de term MILF. ja, Mothers I Like To Peep. En dit is er eentje met KILF, met een Q. En dat zijn Queens I Like To Peep. Ja, mag niet. En we gaan maar kijken hoeveel t-shirts er op 30 eh, april aanstaande rondlopen. Want hij was nog wel te koop en hij is, als het goed is, mm, ongepast en respectloos dus uit de handel gehaald. Tot zover het opmerkelijk nieuws. Mocht jij nog andere feiten of nieuwtjes hebben, wat dan ook, laat het los op de balbox of stuur het naar studio@radio501.nl. En uh, gaan we nu gewoon door met de serieuze reggae. Serieus, hè? Gewoon heerlijke muziek. Al zeg ik het zelf. Wat hebben we nog meer? Eh, ja, wat ik al zei, eh, Soul X-Ray aangedragen, ook door de redactie. En we gaan gewoon kijken hoe Ja saves the world. Tot na de commercials. Ik ben er om 7 uur weer. Heb je kunnen luisteren naar het eerste uur? Ik heb nog een heel uur lang de beste even voor je klaarstaan. En... Uh, Jouw bijdrage is natuurlijk van harte welkom. Radio 501. 501. Difficult purchasing, Jaja children from so long. Difficult purchasing, print love keys from so long. But from that time, that time till now, they talk about freedom and justice. Justice. They talk about the freedom and justice. They talk about the justice around. Woman, oh, freedom and justice, but oh, so hard to see, so strong to be, here, too horrible to be forgotten, too difficult to believe. because John the Baptist ahead of them crucified Jesus Christ. Shot that Martin Luther did the same to Malcolm X. try, oh brother, try to remember brother Gandhi. Remember Che Guevara. Sankara, Marcus Garvey. Oh, all these people has fought to save the peace in the world. Them fought for equal and justice to make the freedom come in the world. Yeah, yeah, yeah. Let us pray to the Lord, the truthfully love to be saved. Yeah, save the world from so many calamities. Babylon don't mind. They still killing Jaja children. People of Benzebul don't care. They still killing great love keys. By scientific atrocities. By atomic energy. By the sadistic strategy. Dear brother, can you try and try? Can you try to? Remember what in 1945 u bloedverdunners? En ondergaat u binnenkort een ingreep? Vertel het uw behandelaar. En vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Obraat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis service. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates. Hello tomorrow. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. tv Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips? Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt.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 BHV for You, als het echt om veiligheid gaat. Niet roken. Verstandig zonnen. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht. Op Radio 501. Daverende Donderdag Radio 501. Dit, dit is deze week de Radio 501. Plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. you're getting braver. You're walking around here like the chosen one. You'll get what you deserve, you're not my savior. My time is coming and I'm on the run. Well, it's alright. They Radio 501. Dreadlock met Rastabari. Ja, daar ben je weer. Tweede uur bij de Dreadlock Show. Wees welkom. Big up voor Papa Hobo, ook in the house. Greetings and blessings to all the 501 Massive. And of course, the Wall Sound System. Gordon Nelson, Sode, Here we go, the second hour of uh, the Dreadlock Show on Radio 501. Be welcome. Feel at home. En als je verzoekjes hebt, gewoon zet ze op de chatbox of stuur ze naar studio.radio501.nl. Nog een uur lang, nee niet eens, drie kwartier en dan is hij er weer. Niemand minder dan Rob de Greel, aangenaam. Oh, dat gaat wat worden weer, denk ik. Mad Professor, come in. 501. complain about Maggie a lot them a Say she a this and them a Say she a that When election come then just vote her back, back, back, back, back, back, back. President Brown. Natuurlijk weer allemaal voor de beste reggae hier op 501. not try fi help them, but man sit down and expect me fi mind them. Man want me put fat fish in them plate. No one hurt fi fish, no not even want fi kindly be eat. Man want jam on corn and relax. I expect me fi work and come let off the cash. Well, through the whole we come from one corner, man expect me. relationship wrong. To me, not on Santa Claus. station, Radio 501. I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, we put the ganja. Babylon come and light it at our fire, me a chant. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, we put the ganja. Babylon come. Big stinking helicopter flow through the air. With them call it, them call it weed eater. Them never did it when me was out in water. Or when me did them blind fertilizer. Yet out of the sky, them spitting fire. And I'm a little youth man with a hot temper. Me dig up me stinking rocket launcher. And in all the air, this was the helicopter, me a chant. Summer ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, we may put the ganja. Babylon come a lot in that fire me a chant. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, we me put the ganja. Babylon come, yeah, tuna man. True Jaja bless I with no for good vibes, man. And true me have the hardest set of ganja in the land. Make doctors get no meditation. And so them coulda give it to them sick patient. Make chemists get no meditation. And so them coulda brew new medication. Make singers get some inspiration. And so them coulda spread your message pandil and me a chant. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, me put the ganja. Babylon come and light it at a fire me a chant Yes I'm a ganja planter Call me the ganja farmer Deep down in the earth when me put the ganja Babylon come, watch out Come me say ganja, ganja, ganja, ganja. If you don't want to call it that, call it sensaminia. If you don't want to call it that, call it marijuana. If you don't want to call it that, call it the indica. And from me bun it in a chalice or rush it of paper. Lord, see me love me ganja. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, let me put the ganja. Babylon, come on, light it at a fire, me a cannon. Yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, let me put the ganja. Babylon, come, come, Well, it's like 10,000 Babylon in one blue van. Welcome, Chester and the small, the damn ganja land. And those in Babylon in one blue van walk up just for on this young Ganja planter, call me the farmer. Deep down in the earth with me and ganja. Well, I me ganja, ganja, me ganja. Loud the ganja, ganja, ganja ganja, ganja, ganja. Life in the ghetto ain't easy. Life in the ghetto, so what? Life in the ghetto ain't easy when you live in a tenement yard. When landlord come fi rain, don't even I was looking a start, just a little ease off. No one would help me push that old and yeah. Them a laugh, never take me serious. So many goals and tasks as patrols I pass every day. My Lord, I have to pray on my way. Them never realize it's a little corporation. We could a unify, relieve the frustration. Instead, them want to ride up the them brother back. No tears, no cares. If him evil did stop our job, nobody want to plant the corn. Everybody want to raid the barn go blame it on when he's a next man. You are the pen pan. Well, you wrong. Nobody want to plant the corn. Everybody want to raid the band. You have to sing your own a song, can't compete with Kelly's John. I feel pleased when I take a little ease from a long day of work. A sense of achieving to know I'm contributing, doing my part. Ooh, this is my comfort. I know. There is a reward for every trying man who walk this land with an intention to do good for it himself and every man. Just a meditation. Nobody want to plant the corn. Everybody want to raid the band. Who you a go blame it on When it's the next man? You are depend on. well you wrong. Nobody want to plant the corn. Everybody want to raid the band fi sing your own a song. Can't compete with Kelly's John. Well, I've been up from early this morning. Never drink no tea, me never eat no fried dumpling. Never seen no one to strengthen me and me journey. No, me make a change. The whole of them want fi friend me, want fi take it all. No mind if me stall. Them no business if me back against the wall. This a living sometime making me ball. Seems like there ain't no love after all. Nobody wanna plant the corn. Everybody want to read the band. Who you a go blame it on when it's our next man? You are depend on. Well, you wrong. Nobody wanna plant the corn. Everybody want to read the band be sing your own a song Can't compete with Taylor's John I was looking to start just a little ease off. No one would help me push this boat and care. Them a laugh, never take me serious. So many goals and tasks as patrols I pass every day. My lord, I have to pray on my way. They never realize with a little corporation We coulda unify, relieve the frustration Instead them want to ride up on them brother But no tears, no cares If him evil did stop or flam Nobody want to applaud the con Everybody want to read the band Who you a go blame it on When is a next man you are the pimp say no beginning, ja, say no, no wash it away. Ranking. Caretaker. En daarvoor hoorde jij natuurlijk ook hele goede muziek. Hè? Het is alweer half acht. Het betekent nog maar een kwartier lang wachten op niemand minder dan Rob de Greel aangenaam. En dan eh, hebben we weer zo'n diepte-interview. Of een hoogtepunt van mijn show, net hoe je het wil noemen. Ehm, wat hoor jij hiervoor? Marilyn Asher, Andrew Bees en Anthony B. Ik ben benieuwd bij welke letter we aangekomen zijn. Goed, dat allemaal over een eh, kleine 15 minuutjes. We gaan eerst maar eens even eh, de, ja, de, de, de, de vaart wegwerken. Not dash away. Sister make me love up in a heart and soul. Singing say we love in a heart and soul. Sister say we love up in a heart and soul. you shouldn't dash it way. Why no dead you shouldn't dash it way. But that child could have be that star of tomorrow. That child could have be the end of your sorrow. Why no dead you shouldn't dash it way. Why no dead you shouldn't dash it way. Say remember how it was in days of old down in Egypt. They tried to give the birth control to Moses' mother. True, them never want her for bring forth a leader. But true, Moses' mother was smarter. She bring forth a leader, yeah. Lead Jaja children out of Egypt. Lead Jaja children out of bondage. dash it way, sister. Who I know that you know fit dash it way. Cause that child coulda be a star of tomorrow. That child coulda be the end of your sorrow. That child coulda be a liar or a doctor. Or even a barrister, a leader for each judge, the children out of Babylon, I would say. The automatic pistol remote control. The automatic pistol remote control I me say throw in the birth control Sister make we love up in a heart and soul Sister make we go down in a heart and soul Come make we love up, love up in a heart and soul I make we go there, go there in a heart and soul Say one know that you know fit that shit well Say one know that you know fit that shit well me say we rub up in her heart and soul. So that child could give you a sweet when you are growing old. And you have to go in heart and soul, I would say. Go there in her heart and soul. Ja, goed, ik hoor net eh, via de redactie dat het gedeelte van de webcam het even niet deed. Maar dat kan gebeuren. Is een ICT-team heel hard mee bezig. Ik zie het zweet op de rug staan. Dus als het goed is, moet hij het nou weer doen? Maar ja, goed. Eh, het gaat ook niet om dat ik mooi in beeld sta of zo. Eh, het gaat er echt om meer om de muziek. Want ja, straks staat hij voor me niemand minder dan Rob de Greeuw aangenaam. Nou ja, goed, eh, dan snap ik wel dat die webcam zoiets heeft van, ja, zoek het even lekker zelf uit. En daar zal je mee hoor. De grootheid die hierna gaat draaien. Want ik neem het spoorboekje even met je door. Het is eh, vanaf 8 uur tot 10 uur niemand meer dan Rob de Greel aangenaam met zijn Indie 501. En dat gaat hij allemaal straks uitleggen wat zijn programma allemaal bevat. Daarna 10 uur tot het spookuur. GW Stijl, yeah, yeah, yeah, give it up for our homeboy. Geluid uit de bunker. Maar we all love the reggae, reggae, reggae, reggae music. Jana Conscience. reggae music. Bob Marley and Killers. Yeah man, them highlight it. So don't bother fight Black, white, shiny, them like it. So I and I as rough chant it. A reggae music, don't fight it a holler and a ball and a shout and a call for the reggae music. Them a ball and a call. Holler and a ball and a shout and a call for the reggae music. Them a ball and a call. We nah give a damn disappear Satan. Reggae music a our African tradition. Music, reggae, reggae music. I love it. I have to have it. Music, reggae, reggae music. I, I this. I love reggae music. I have a drum where I always play. I no left it not the night nor in the day. So listen to right away. I chant I music in the hills and valleys. I chant I music worldwide. Worldwide. When the breeze it a blow and me done get the flow. I chant music high and low. As the first can end. Take a straight, take a pen, take a book and a pen and write it. Write it. I'm not joke this reggae music filled my soul with sweetness. Music, reggae, reggae music. I love it, I have a it. Music, reggae, reggae music. I hide this reggae music. After me blocks from the gates when I listen to a tape, it's a nice piece of food cake. What a joy, so much glory. To see the lion and the lioness, a unique flair. So everybody take the street when the drum beat a beat and the bass and treble, keyboard and guitar, grandma and papa, them a dance together, them a dance together. Drumsticks have lick you to move mystic cultural vibes a flow from the lyrical artists. Your belly full, you want more. Audience full, ten million and more. Reggae eel, yes I, I'm sure. music. I love it, I am for have it. Music, reggae, reggae music. I, I this, reggae music. See them Hey, you miss man, you miss a criticizer. A long time, miss say you a reggae fighter. The more you fight reggae, it gets stronger. The inspirers are come from Jaja. Bone wicked art like cayenne pepper, like cayenne pepper. A holla and a ball and a shout and a call for the reggae music. Them a ball and a call. Holla and a ball and a shout and a call for the reggae music. Them a ball and a call. Now give a damn, disappear Satan. Reggae music a our African tradition. Music, reggae, reggae music. I love it. I have to have it. Music, reggae, reggae music. I, I this reggae music. Music, reggae, reggae music. I love it. I have have it. Music, reggae, reggae music. I, I this reggae music. Bob Marley, Peter Touch, and the Wheeling Wheeler. Toots and the Maytals. Please scratch purple, your burning spear. Take away the music to a high gear. So I feel can just say this one clear. Yeah, yeah. Yeah, yeah. als Ja, Johnny Clark. Ja, en dat eh, brengt mij tot het memorabele moment altijd van deze show. Ik kan, en dat eh, is? Ja, ik kan nooit anders zeggen dan het hoogtepunt tijdens deze show. Het is eh, niemand minder dan Rob de Greel, aangenaam die om kwart voor acht altijd voor me staat. En hij staat er. Zijn we iets te vroeg, Barry? Of, Ik heb het hier nu binnen vijf seconden kwart voor acht. En Ja. ja. Dat jij nou te vroeg begint. Sorry, ik had nog even mijn mond moeten houden. Dat eh, was ook eigenlijk wel de bedoeling. Ja, eh, mag het nu? Nu eh, is het kwart over acht. Rob, wees welkom. Hey, hoe is het? Rest Barry, hoe is het met jou? Goed ja, joh. Goed, goed. Leuk liedje wat je net draaide. Ik hoop het. Ik ben, Waar ging het over? Over, ja, over Ja, ja Guidos. Ah. Weet je, in principe vorige week stopten wij ook een beetje zo rond deze tijd. Tien minuten, vijf minuten later. Ja. Acht uur waren wij pauzeloos. Ja. Hoe voelt dat nou? Een, beetje nou, week, eh, pausloos. Ik vind het met name gek eh, als je bedenkt dat het bijna paas is. Ja. gaan we dan gewoon een paas hebben zonder paus? Vraag me af. Of is er al iets bekend over de nieuwe? Heb jij al uh, witte rook gezien? Nee, helemaal niet. Nee, daarom. Ze zijn nog in conclave. Nog steeds. Ja, dat kan heel lang duren. Ik weet het niet. Misschien... Worden die man het Ghana nou? Of, ja, dat had ik wel vorige week. Maar ik, eh, ik, het is net, zo'n. Eh, misschien moeten ze zich inkopen. Ik weet het niet. Ik, ik, heb die foto's nog niet gezien. Eh. Misschien Zet jij nog steeds je geld in op de man uit Ghana? Nou ja, wie weet. Ja? De, eerste, de first black Pope, of <laughs> <laughs> ik weet het niet. Ja, waarom dat mooi zijn. Ja. <laughs> ik zou het mooi vinden. Ja, want eh, ik bedoel, eigenlijk als je dan de religie terug gaat benaderen, dan is het toch allemaal een beetje daar in de buurt begonnen. Ja, zeker, zeker, ja. goed, hey, laten we het even over iets eh, heel anders hebben. Jij wilde het al hebben over eh, eh, het, het, voetbal natuurlijk, denk ik. Ja, het wordt spannend voor ons, hè? Het, voor ons nou. Gaat jouw clubje kampioen worden of mijn clubje? Of gaat er toch nog een andere club er mee vandoor? dat het spannend is, ben ik met je eens. Maar dat jouw clubje nee. Nee, denk je het niet? Nee, denk het niet. Nee? waarom? Eh, want ik ben al eh, weken op zoek naar iemand die me kan uitleggen waarom Feyenoord geen kampioen eh, kan worden dit jaar. Hebben we nog een Ajax Feyenoord tegen elkaar of Feyenoord? Nee, die hebben we gehad. Die hebben we allebei al gehad. Die hebben we gehad. Ja. Maar ja, goed, die Ajax moet er wel tegen PSV, maar dat oh. is ook een, een drempeltje. Thuiswedstrijd. Ja, <laughs> eigenlijk wel. Ja. die Pele, ja, die scoort wel natuurlijk. Staat ook op uh, 19 doelpunten. 19 inmiddels, ja. Ja. 20 had ook nog eigen doelpunt gemaakt namelijk. Oh. Dus eh, hij staat, uh, eh, officieel, officieus staat hij op 20. Nou, hij is niet topscorer, want dat is die andere met 26 Boni, eh, inderdaad, ja. Mhm. Goed, ehm, ja, het blijft allemaal toch weer stil als ik vraag om, om, argumenten. waarom niet? Nou ja, goed, weet je wat het is? Het, het, is altijd elk jaar rond uh, zo half mei is het stil op de callsignal. Dus, en dat doet al terugdenken uit de jaren vorige eeuw ergens. Ja, oké, maar er zijn toch dingen aan het veranderen. Zo heeft Feyenoord inmiddels ook haar eigen kluivert. Ja. Ja, dus <laughs> we, beginnen al steeds meer op, op elkaar te lijken. Kan ik Pek Zwolle even terughalen anders? Ehm, ja, kan, maar daar zeg ik dan op. Uh, <laughs> you can win them all. Nee, nee, nee. Nee, tegen de nummer laatste. Nee, dat is inderdaad eh, vrij pittig, pittig opgegaan. Ja. Goed. Eh, weet je, ja, we, we, weten het niet. We kunnen, niet in die, we kunnen blijven turen in die glazen bol, maar we weten het gewoon niet, Barry. Daarom heb ik het op de achtergrond ook aanstaan, hè. Er is tijd genoeg. Ja, tijd genoeg. Ja. Het zijn nog maar negen wedstrijden. Negen finales. <laughs> ja, ja, dat hoorde ik ook. ene, ene, de, eh, ja, de boer ook zeggen, inderdaad. <laughs> Ja, Pek Zwolle is wel uit de, de, de, uit de gevarenzone. Dat is wel heel jammer dat dan AZ... Eh, maar goed, uh, ja, Barry. Ja, ja. weet je, we, mm. staan, we staan wel mooi op, eh, op rij. Ja, ik vind het gezellig. Ja, Zo, ja nee, het, eh, ja. mogen de beste winnen en dat eh, kan er maar één zijn. Want die schaal in tweeën breken, dat is nog niemand gelukt. Kijk, hem onder een bus gooien, dat, dat wel. Ja, deuk, <laughs> deuk maken, dat, uh, dat is schijnt niet al te moeilijk te zijn. Nee, daarop dus... Goed, eh, eh, we zijn alweer twee minuten verderop. Wat gaan we allemaal in jouw aankomende programma meemaken? Nou, we hebben weer een aflevering van het uh, Dan moment. Het Stilidan moment? Inderdaad, ja. Rond kwart over acht. speciaal voor de wat oudere <laughs> luisteraar. Ja. Ehm, we hebben weer een aflevering van Muziekalfabet. Letter P staat vanavond centraal. P, P, P, P. Peter Koelewijn. Hele goede suggestie is dat van jou. Hele goede suggestie. Ja, ik heb hem hier toevallig in, het in mijn beeld staan. Eh, maar hoe, weet ik niet. Maar... Nou, ga ik speciaal voor jou eh, straks rond half tien Peter Koelwijn voor je draaien. Nou, mooi. En eh, alle andere luisteraars kunnen hun suggesties inzenden. Een artiest waarvan de naam met een P begint. Of een liedje dat titeltechnisch gezien met diezelfde letter begint. Studio at radio Dat is ook met een P. Ja. <laughs> Goed. <laughs> hey, dat, is dan een, dat is een kwart over Hè. Je hebt dan nog eh, bijna zeven kwartier. Ja. Wat hebben we nog meer? Nou, we hebben weer een eh, stapel onbekend talent binnengekregen via music.radio501.nl. Dat, 1nl eh, dat zijn gewoon bandjes die ja, hun liedjes opsturen en dat gaan we dan luisteren. En daar ga ik een selectie weer van draaien vanavond tijdens de Indie 501. Dus je zit weer gewoon bommetje, ik zit weer bommetje, bommetje vol. Bommetje vol. Ja. Nou, leuk. Ehm, daar ben ik erg, benieuwd naar. Nou, dan heb je net het eerste uur gehad. Heb je nog iets in het tweede uur? special guest of... <laughs> Ja, nee Rob. Je... Nou, het fysiek alfabet hebben we in tweede uur. Dus eh, op oh. zich is het er eh, netjes verdeeld. We hebben het uh, Dan Moment. Ja, het Steely Dan Moment. We hebben het Onbekend Talent. Ja. En in tweede uur doen we het eh, muziekalfabet. Oh, en wat we ook hebben in twee uur is de donderdisc. De, oh, Oké. Ja, dat vind ik wel leuk dat uh, eh, Dwezil Zappa het geworden is. Ja, ik vind het een beetje een kerstmuziek. Ja, het schijnt een kerstliedje te zijn, hè? De grunge, de grunge. ja. ja. nou ja, weet je, het voelt wel aan als kerst. Ik voel buiten. Ik, zei op mijn werk ook al, het is eh, bijna mid, mid maart. Zaterdag gaat het toch weer sneeuwen? Ja, daarom. Dus het is een beetje, een beetje wat ze doen. Ja. En nou. voor mij mag die Kees met het hele jaar blijven staan hoor. Als Goed. het aan mij ligt. Rob, eh, ik wens je dan ook heel veel plezier in jouw aankomende programma. Heb je, ga, doe je iets met paastakken? Doe je dat? Nee. Nee, ja. nee, nee, ik doe helemaal niks eh, met paasen. Oh, ook geen eieren zoeken? Nee. Oh. Nee, Rob, ik heb, ik heb daar gewoon... We doen een marathon, weet je? Vind je dat niet genoeg? Ja, oké, okay, oké, Ja, ja. Wat, eh, heb jij nog een verzoekje? Nou. nou. Nou. Ja, nou, <laughs> ik ben, nu je het zegt. benieuwd. Het moet een reggae liedje zijn, hè? Ja, doe maar. Ja, nou, een van de mooiste reggae liedjes. Eh, dat is eh, geschreven door eh, Bob Marley. Ja. Dat gaat over drie kleine vogeltjes. Drie kleine kleutertjes. En dat heet Three Little Birds. heb je dat liedje toevallig? ja, die heb ik. Zou je die... Wekelijks aangevraagd. Zou je die voor mij een keertje willen draaien? Nee. <laughs> Ja, het is gewoon heel simpel. Een, het is een open vraag, hè? Nee, niet eens een gesloten vraag. Ja, nee. Nee, gewoon nee, Rob. Waarom niet? Ja, eh, kom nou eens een keer met iets origineels, man. Het lijkt, ik vind het toch, het is, het, het is toch de originele versie van Het is net een dik voor elkaar show. nee. Nou, eh, op zich heeft hij nog wel een goed nummer geschreven, Bob Marley. Ja, doe maar. Ehm, oh, dat draai ik nu. Dat liedje over, eh, ehm, ehm, over music, when it hits you, you feel no pain. Ja. Hoe heet hij ook weer? Die ja. is mee van Schoten. Ja, weet ik niet. Uh, jij, hebt Trenchtown? Was, ja, Trenchtown Rock. Ja, ik ja? doe, ik doe Funky Reggae Party. Misschien is dat Oh, wel. die vind ik ook leuk, ja. <laughs> God. Nee, goed. Rob, veel plezier in jouw aankomende twee uur met de Indy 501. Bedankt weer voor dit memorabele moment. Echt, luisteraars zitten op het puntje van hun stoel altijd. Om Gewoon helemaal van blozen, nou, nou, nou, nou, Al die complimenten. Ik zou zeggen, neem een lekker bakje koffie met een theekoekje erbij. Heerlijk. hey, kijk maar even. Rob, bedankt weer. we gaan Geen dank, hè? town Rock, Bob Marley en The Wailers. Toch. Het is toch altijd wel een moment, hè? Echt. Nou, ik wil jullie in ieder geval bedanken dat jullie het ook wel overleefd. Dat is hoogtepunt. Nee, Rob, hij staat dicht, die schuif. Dit was mijn eh, Dreadlock Show, week 10. Luister straks naar de tiende aflevering van Indie 501. Wou je nog wat zeggen, Rob? Jij houdt het allemaal zo goed bij, Barry. Ja, dankjewel, Rob. Nog één nummer dan hierna. Omdat eh, de neef, het neefje van eh, onze grote Arwin eh, net contact zocht. Draai ik even een nummertje voor hem. Want ook ik heb genoeg van Volendam. Tot volgende week, tot aflevering 11. Dan ben ik er weer met de Dreadlock Show. Joep, doe je de mazzel. Kingston Fair. Town Rock bij de Bob Marley en de Wailers. Maar zoals ik al zei, ik ben er volgende week weer. Ja, soms heb ik ook wel eens genoeg van Volendam. Daar gaan we naar luisteren. Tot volgende week. Veel plezier met de resterende uitzending van Radio 501. Check die website voor alle updates. Tot volgende week. Dit is Radio 501. Is Radio 501. familie, allemaal daar in het kleine Gorkum. Het dorpje wat stand heeft gehouden tijdens de Franse revolutie. Eh. Tot volgende week!